blijft het toch van Olly Murs en Dear Darling. Negen weken heeft hij erover gedaan, maar nu staat hij toch eindelijk bovenaan de lijst van Europa. Achter hem uh, Gavin DeGraw, de beste I ever had. Op 2, 3 Naughty Boys Sam Smith, La La La. 4 was er voor John Mayer, Paperdoll. One Direction, Best Song Ever op 5. Dat was de lijst voor deze week. De jongens van het weekend in eh, zijn er niet. Eh, volgende week heb ik gewoon weer een nieuwe lijst voor je.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 Het zijn bekenden van de politie. De Bruin werd begin april aangevallen toen hij in Parijs met zijn vriend over straat liep. Hij liep onder meer een gebroken tand en scheur in zijn kaak en schedel op. De Bruin zette foto's van zijn toegetakelde gezicht op Facebook. Daardoor kreeg het incident veel aandacht in de media. Tijdens een demonstratie tegen homofobie in Parijs... droegen veel betogers een foto van De Bruin bij zich. Het kabinet spreekt tegen dat de begroting, in de begroting sprake is van zwaardere belasting. Het CDA stelt dat het kabinet de belastingschijven voor de middeninkomens stiekem verhoogt. Maar staatssecretaris Wekers zegt... we zouden de belastingen volgens afspraak in de coalitie verhogen... via de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nu doen we dat dus via de belastingen. Feitelijk is er niets nieuws onder de zon. En het totale koopkrachtbeeld is niet veranderd volgens premier Rutte. Bij een bomaanslag op een moskee in de Iraakse stad Samarra zijn tenminste 18 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Twee bommen zaten verstopt in het ventilatiesysteem van de moskee. Ze gingen af tijdens het vrijdagmiddaggebed toen de moskee helemaal vol zat. De slachtoffers zijn allemaal Soenieten. De laatste maanden is er in Irak veel geweld tussen Shiiten, Soenieten en Koerden. Vorige maand alleen al vielen daarbij volgens de Verenigde Naties 800 doden. Justitie op Curaçao heeft invallen gedaan in drie woningen... in verband met de moord op de politicus Helmin Wiels begin mei. Volgens de advocaat van de nabestaanden zijn er drie mensen aangehouden. Vanavond geeft justitie in Willemstad een persconferentie. Het weer... Af en toe zon, maar op veel plaatsen bewolkt en kans op een bui. Het is ongeveer 17 graden. Morgen eerst mistig en bewolkt, later zonnig en 18 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een iets minder drukke avondspits in de Randstad... met files van 4 kilometer en langer op de A2 Utrecht en Bos... bij Waardenburg 5 kilometer... Op de A12 Arnhem-Utrecht zijn nu twee rijstroken dicht tussen Velendaal-West en Maarsbergen. Er ligt daar wat op de weg. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer. En richting Rotterdam bij Delft-Zuid ook 4. De A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brinoorbrug 4 kilometer. Twee rijstroken van de parallelbaan zijn dicht, want er ligt daar wat olie op de rijbaan.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 Cause this time lives.